Ach, wat een mooie antieke. Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van The Birds en Mr. Tambourine Man. Ja, je ziet het voor je. Flower power, bloemetjes in je haar, gebloemde shirts. En veel vrede. En natuurlijk de tambourine. De tambourine, de tamboerijn. Om op te tikken. Dat dus. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Ook het tweede uur lekker veel goede muziek voor jou. Speciaal uitgezocht op deze zondagmorgen. Terwijl het koud is buiten hebben wij hartverwarmende muziek. Hoewel, het is ook wel weer een nummer waarvan je denkt... Hmm, luister maar eens naar de tekst. De OJ's en Backsteppers. Kom je net bij de show? Wees vooral welkom. muziek uit de jaren 80 zou je kunnen zeggen. Dit van Mr. Mr. Broken Wings. Een groep die niet eh, veel hits had, maar wel een hele mooie zoals deze dus. Hè? En de OJ's hoorde je ervoor met Backstabbers. Je zou maar in je rug gestoken worden. Broddelpraat. Kwaadsprekerij. <laughs> Kwaadsprekerij. Hmm. Komt een beetje moeilijk mijn uh, keel uit geloof ik hè. Ehm, straks, over een uh, kwartiertje ongeveer, een reportage van Jeroen van Gent... Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en maakte daar ook iets eh, mee waarvan je denkt, oh even, luister daar straks vooral naar. En het onderwerp van vandaag is hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen. Maar of Jeroen zelf op zijn gemak was op de plaats waar hij het interview maakte, hmm, dat is nog maar helemaal de vraag. een beetje ontspannen van, van dat eh, soort muziek. Van eh, Atomic Kitten. Misschien heb je dat ook wel. Lekker toch? Uh, The Last Goodbye. Hoewel we nog lang niet toe zijn aan een afscheid. Dat duurt nog een minuut of veertig. Hier bij ZVL. Verder hoorde je overigens Army of Lovers. Mag wel op zondag hè. Crucified. Een knappe uit 1991. Straks dus een ja, reportage van Jeroen van Maar over 40 minuten al ons verzoeknummerprogramma. Eh, bij ZVL. Daar kun je nu al, en ik vertelde het vorige uur hetzelfde verhaal zou je kunnen zeggen. Daar kun je nu al je verzoekjes eh, indienen. Ga gewoon naar onze website omroepzvl.nl. Vul daar het formuliertje in. En wij gaan aan de slag straks even na 12 uur. Dus doe dat maar eens. Omroepzvl.nl. En nu op reis met Douwe Bob.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 Someone will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. And after all the love. de wereldberoemde acteur en zanger Richard Harris. In het prachtige antieke lied MacArthur's Park dat eh, regelmatig is gecoverd. Maar dit is toch echt de aller, aller, allermooiste. Verder hoorde je Douwe Bob met This World is Our Home. ja, dat is natuurlijk ook zo. En dan zingt hij dat voor onder andere vliegvakanties. Apart. Maar goed, dat is even terzijde. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Ehm, heeft u dat nou ook? Er moet altijd iets. En als dat gedaan is, moet er ook echt weer snel weer iets eh, anders. Even tot hier. Time out. Take 5. Dat zit er steeds niet in. Maar ja, hoe kan u nou iemand op het gemak laten voelen terwijl er overal zoveel haast is en zoveel te doen? Jeroen van Gent eh, ging de straat op, vroeg het u, maar was hij daar zelf wel op zijn gemak? Je hoort het hier in zijn vraaggesprek met, ja, zoals ik al zei, hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Moet je gewoon zelf, zichzelf zijn, joh. Ja, <laughs> ik ben ook mezelf. Dus, eh, altijd is al. Altijd eh, rustig om. Eh, hoe zeggen ze dat ook alweer? Mij krijg je niet gek, zeggen ze dan. Nee, Zoiets. mij krijg je niet gek. Oh, oké, Maar op uw gemak is nog weer een stapje verder misschien dan toch. Dat u zegt van nou, ik voel me lekker. voel me... Nee. nee, als je gewoon niet zonnetje schijnt, gewoon doen. Het zonnetje schijnt ja, inderdaad. op Rotterdams gewoon zijn, rustig om. <laughs> u bent echt Rotterdammer? Ja. Oké. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Wanneer ik gewoon lekker mezelf kan zijn. Ja. ja. Ja, dan moet die allemaal dat wel weten. Uh, ja, <laughs> is toch weer een tegenwerping? Lukt dat, laat het zo zeggen. Met de mensen die ik vertrouw wel. Ja? Ja. Door in ieder geval gewoon op een rustige manier het gesprek aan te gaan. Ah, lukt dat met mij nu, tot nu toe? Zeker weten, <laughs> absoluut. Ehm, maar goed, dat is zeg maar eh, op straat dan. Maar ik heb het meer over thuis en op, eventueel op werk of sport. Ehm, ik denk eh, om te beginnen zeg maar, elkaar met respect behandelen, op een normale manier benaderen. En eh, ten alle tijden zeg maar, eh, denk rustig te, te zijn en te blijven. Eh, het schort er nog wel eens aan? In de samenleving? Ja, kan, ja, kan... Ja, ja, ja, ik denk het wel, ja. Dat voel ik even nu dat ze door dus. Nee, maar dat is, ik dus van alle dagen, denk ik. Oh. oh. er gebeurt iets. Het is een incident. Een vechtpartij, terwijl we hier staan te interviewen op straat. Nou, ik heb hele leuke vragen, maar dat is nou weer een andere koek. Ik kan even wachten. Vriend. is hij in wel Mes of ik weet het niet. Ja, het is een mes. Een mes. Prachtig weer, lentedag. Maar de... Eh, nou, ik weet ook niet wat er gebeurde hoor. Ik dacht dat het qua jongens waren, maar... Ja, we waren net zo lekker bezig. Ja, echt hè? Verdullen me. Nou, eh, eh, hoe heb je op je gemak gesteld? Ja. dat, zo? Nee, het is hier heel gemoedelijk hoor, maar dit is echt raar. Dat gebeurt echt niet. ik weet niet wat, wat er precies mis was, maar... Nou, moet je nou hmm. anders doen dan dat, hè? Hoe slopen. Nou, hij is boos op die andere, want hij werd een mes bij zich. Ja, nou, lekker. dat kan gebeuren. Ja. Nee. ja, nou. dat is toch normaal, alleen met de mes ook. Ja, ja Gewoon Met de mes. Ja, <laughs> het is een beter dit. Het is een beter. Had je ook nog maar de camera bij je? Ja, ja, nou, eh, ja hij, wordt, hij wordt gerustgesteld en op zijn gemak gesteld. En eh, worden uit elkaar gaan. We gaan gewoon door. wat zijn ik nou? sportief. Nou, even kijken. Eh, welke, wat was het nou weer? Ehm, eh, de vraag is in ieder geval, hoe kan iemand u op uw gemak stellen? U had al antwoord gegeven. Mhm. Eh, thuis, op het werk, sport, zei ik. Eh, oh ja, het, ontbreekt er nog wel eens aan. Nou, dat zien we dan hier gebeuren. Mhm. en, en, vechtpartij met een mes zelfs. doorgaans voelt u zich wel op uw gemak hier in dit winkelcentrum? Ja, zeker wel, absoluut. Eigenlijk wel, hè? Ja, ik, loop hier altijd ook. Ja, dus- ik, ja, ik bedoel, ik kom van de andere kant van Barendrecht. Maar ik heb hier, ik voel me overal wel op mijn gemak. Ik ben, ja. ik ben niet zo moeilijk. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Is de vraag. Oh, dan lastig meteen. Eh, Thuis, met werk. Ja, om gewoon open te zijn, eerlijk te zijn en gewoon een gezellig praatje met je aan te gaan. En een kopje thee in te schenken. Ja, goeie, kopje thee. Altijd lekker thee. Ja. <laughs> Ehm, en lukt dat een beetje? ja, ik denk het wel. Ik voel me nu een koppelgemak, dus dat scheelt. Zelfs met de microfoon? <laughs> nou, ook dat nog. Wow. Goed, dat hè? Is de, de, meeste mensen is dat, in nou, nee, is niet waar. Dat lukt wel. Dus soms moet je even kiezen om gewoon eens even niets te doen. Ja. En dat is heerlijk. Je hoofd leegmaken. Hoofd leegmaken, een boek pakken. Ja. Een beetje kijken waar, ja, kiezen waarnaar je kijkt. Hè? Want, eh, nou ja, wat we zei, is genoeg uh, ellende ook in de wereld. Hè? Dus als je dat iedere keer voor je neus krijgt, ja, dan neem je dat mee, kun je gaan slapen enzovoort. Dus. Eh. Maar ja, op uw gemak. Ehm, dus u heeft geen klagen van eh, dat het zeg maar niet lukt? Nee, nee, nee. Eh, een, een, lekker bakje koffie aanbieden en gewoon niets hoeven, denk ik. Dat niets hoeven? Ja, we hebben altijd uh, druk, dat is een beetje modewoord. Dus een ben dan een beetje neerploffen en je krijgt een bakje koffie. En ja. Je hoeft zelf niet per se te praten, dat is prima, alleen maar. Dan voel ik mij op mijn gemak. Groeien? U, het lijkt wel of u echt ervaring daarmee heeft. Dat, dat lukt dus kennelijk wel. Of? Niet alles <laughs> lukt altijd. hè? Nee. ik mag niet klagen. Ik heb wel een druk leven, veel kinderen thuis, drukke baan. Maar dit gebeurt regelmatig gelukkig. Ik wou net zeggen, sport, baan, werk, thuis. Maar op uw gemak lukt overal wel zo'n beetje dan. Als ik, het... ik zit in onderwijs en uh, eh, dat is heel druk, maar dat levert geen stress op in mijn geval. Geen stress? nee, daar kijk ik wel kracht uit en eh, plezier. En thuis, ik heb eh, niet schrikken, elf kinderen thuis. Oh. Ja, groot gezin. Dat is management. Dat is inderdaad management. management. En, eh, maar eh, nee, vooralsnog, ieder kan zijn ding doen. We hebben denk ik heel veel geluk met elkaar, dus mag niet klaar. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voeden? Dat is de vraag. Dit niet natuurlijk, zo'n interview is best wel lastig, maar toch? Doorgaans. Door vriendelijk te zijn. Dat is het eigenlijk. Dat scheelt wel. Ja, Gebeurt dat nog deze dagen? Sporadisch, ja. Oh, niet echt dat je, dat je zegt ja, veel vaak? Nee, niet heel vaak. Nee, precies. Ehm, denk, moet ik dan denken aan werksfeer of thuis of ja? Gewoon mensen op straat, eh, buren. Ja, gemeenschapszin een beetje ah. weg. Ja. <laughs> Wat heeft u in uw hoofd dat u zegt van nou, dat, dat en dat mag dan wel eens gebeuren? mensen elkaar uh, meer gedag zeggen of eh, aanspreken of ja, dat meer en elkaar niet negeren. Ja, en kan je zeggen, cool hè, eh, qua gemoedstoestand, cool, je, je kijkt er overheen. Maar hoe doet u dat? Zo, zo, zo ben ik helemaal, denk ik. Ja, ja heel rustig om. Maar op je gemak? Nee, je, je geniet van elke dag gewoon. Altijd? In, in alle gewone normale dingen? Gewoon normale dingen, gewoon lekker rustig om. Er, komt, er hoeft niks extra's te gebeuren? Voor mij niet. Lekker zijn is alles al goed. Dat is goed. Ik, heb, eh, ja, ik ben in een goede gelegenheid. Ik heb eh, mijn eten, mijn drinken, mijn werk. Zonnetje schijnt, prima. <laughs> ik hoef geen gekke dingen te doen. Helemaal Ik luister, naar mijn muziek. Dat is op de taart, zeg maar. Ja. Muziek te Ja, ja. De intentie van het leven, dat vind ik belangrijk. En wat kan het zijn? Geeft u eens Nou, gewoon voor elkaar zorgen, voor elkaar zijn. En niet dat ik, die ik-maatschappij. Daar oh ja. van. De egootjes. De egoïsten, ja. En hoe lukt dat? Allereerst maar eens vragen dan. Ja, weet je, verbeter de wereld begint bij jezelf, zou ik zeggen. Ja. Toch? Dus ja, kijken wat er ander ermee doet, is dan een ander, denk ik. Dat was de vervolgvraag. Pikken ze het op? <laughs> ja, soms wel, soms niet. het is soms even spiegelen, denk ik. Dan, eh, ja. Nee, maar heeft u successen? Boekt u successen met uw houding, zeg maar? Hè, van... Ja, soms. Soms wel, soms niet. Het is maar net hoe iemand ervoor open staat, denk ik. En eh, u begint telkens weer opnieuw? Of bent u ook wel eens moedeloos dat u zegt van... Eh, ja, we zijn, Dat denk dat we het allemaal zijn, deze maatschappij, toch? Ja, maar gaat vrolijk door. Ja, natuurlijk. Volhouden. Toch? Altijd. Nooit opgeven. Oké. Maar op een gemak laten voelen. Ehm, dat betekent dat als dat gebeurt, hè, om u heen zeggen mensen pikken het op. Hoe, hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Ja. Oké. Ehm, dus kortom, als u u niet op uw gemak voelt, hè, een rare situatie, slechte situatie, dan doet u er ook iets aan? Of? Ja, zelf rustig blijven. Ik bedoel, van eh, meer dan dat kan je niet doen. Overzicht bewaren, kijk wat er gebeurt. Ja. En niet eh, paniekerig te handelen. Ik denk dat eh, het gemak en de rust zeg maar, die je bewaart, ik denk van, ja, eigenlijk vanuit jezelf eerst moet komen en daarna pas externe factoren. Dus zoek eerst de rust in jezelf en dan. Ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn even de corgis hier in de show. But everybody's got to learn sometimes. Na een uh, <laughs> toch wel straatinterview met eh, een evenement erin zou je kunnen zeggen. Zeg ik maar even onderkoeld. Hmm, ja, onze Jeroen van Gent maakt nog wel eens wat mee tijdens zijn reportages. Verder hoorde je Sky High van Jigsaw. Vorige week hadden we eh, dat nummer, dat ging over een boek en een film die ze gezien hadden. En eh, ja, toen dacht ik, hé, hey, deze staat er ook nog eh, bij. Die vind ik wel lekker, die draai ik volgende week. Nou, gebeurt dus. Ben je het niet eens met mijn muziekkeuze? Nou, dan ga je er gewoon wat aan doen. Ik heb het er straks ook al verteld. Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Daar vul je een formuliertje in voor het dat verzoeknummerprogramma straks na 12 uur. En dan beïnvloed jij de muziekkeuze van straks. Doe dat maar eens.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 They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. And they asked me if I would do a little number, and I sang with all my mates. He said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, "Man, I am tonight." Walking van de mooiste van Cher vind ik zelf. Walking in Memphis. Trouwens, daar kun je mooi wandelen hoor. Leuke stad. Wel heel erg Amerikaans. Maar ja, dat heb je natuurlijk als je in Amerika bent. Mhm. En verder natuurlijk Vanessa met Upside Down Dizzy Does It Make Me aan het einde van deze aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. Ik ga er van tussen. Dankjewel voor je gezelschap. Ook weer de afgelopen twee uur. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag als ik de 226e uitzending maak van eh, de zondagmorgen van ZVL. Zometeen veel verzoeknummers, dus blijf lekker hangen hier bij ZVL, want we maken het echt zoveel mogelijk naar jouw zin. Tot Sluit van deze aflevering van de zondagmorgen van uh, Dasha en Austin, een andere Amerikaanse stad. Ik wens je voor vandaag een mooie dag. Geniet van het zonnetje. De temperaturen vallen een beetje tegen, maar goed, daar kunnen we wel tegen.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 Didn't even say goodbye, just wish I knew what caused it was the just wish I knew